Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Hulpverleners in Irak zijn op zoek naar overlevenden van een aardverschuiving bij een Sjiïtisch heiligdom. Zeker vier lichamen zijn onder het puin vandaan gehaald. Zes mensen, onder wie drie kinderen, zijn gered. En reddingswerkers hebben een nog onbekend aantal mensen onder het puin zuurstof, eten en drink kunnen geven. De aardverschuiving was bij de voor Sjiïten heilige plaats Kerbala in centraal Irak. Een Nederlandse militair is in Irak ernstig gewond geraakt bij wapenonderhoud. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar een militair ziekenhuis in Bagdad. De militair heeft een schotwond in zijn borst. De marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer maakt deel uit van de groep van 120 Nederlandse militairen... die het vliegveld van Erbil beveiligen. De eerste dagen van de Ronde van Spanje hebben in Nederland ongeveer een miljoen bezoekers getrokken, heeft de organisatie berekend. Bij de ploegenpresentatie donderdag in Utrecht waren zo'n 12.500 mensen. De tijdrit trok vrijdag ruim een kwart miljoen bezoekers. De etappe van zaterdag 375.000 en die van de afgelopen dag 350.000. Organisator La Vuelta Holanda noemt die aantallen boven verwachting. Dinsdag gaat de Vuelta verder in Spaans Baskenland. Voetballer Jorginho Wijnaldum is bij AS Roma ernstig geblesseerd geraakt. Tijdens een training liep de 31-jarige middenvelder een scheenbeenblessure op. Het is nog niet helemaal duidelijk of het een scheur of een breuk is.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 myself, I'm gonna giving you everything I got. Don't know how you control my thoughts, even. It's like I'm stuck in a loop When I'm standing beside you, there's a fever burning deep inside. Is there another in your memory?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 Dat mag je zelf weten. Oh, je denkt dat je geweldig bent. Nee, je bent niet beter. Ik weet al lang dat jij niet eerlijk bent. Ik kan je niet vertrouwen. Ik moet nu kiezen voor mijn eigen weg. En nog één ding moet je weten. Ik ding, want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf. Je ziet het hele leven als een spel. Ik gaf je alles, je gaf minder dan de helft. Hou die mooie gouden bergen, want het gaat niet meer vanzelf. Vanzelf. dat Je zegt alleen maar dat je verder bent. Dat moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder denkt. Jij hebt geen geweten maar je ding, want ik ga hard.